Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammerbu zijn ongeregeldheden geweest. Na de wedstrijd in de Conference League in het stadion van Enschede ging het mis op de hoofdtribune. Het lijkt erop dat de harde supporterskern van FC Twente de confrontatie zocht met Hammerbu-fans. Op beelden is te zien dat in het zwart geklede mannen inslaan op anderen. De ME greep in. Er is zeker één gewonde. Voorafgaand aan de wedstrijd was het ook al onrustig. Er werden twee mensen aangehouden. Het voorzorg is een evenement in het centrum van Enschede eerder gestopt... en de horeca moet rond dit tijdstip de deuren sluiten. De wedstrijd in de Conference League eindigde in 1-0 voor FC Twente. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen nog een dorp heroverd in het zuidwesten, in de regio Donetsk. Dat zeggen Oekraïense militairen in een video die president Zelensky deelt op sociale media. Gisteravond werd duidelijk dat Oekraïne het tegenoffensief tegen de Russische strijdkrachten flink heeft opgevoerd. In een munitiedepot van de Griekse luchtmacht zijn explosies geweest. Het depot ligt op het Griekse vasteland in een gebied waar bosbranden woeden. De luchtmacht zegt dat de plek is ontruimd en dat er geen gewonden zijn. Sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes... ligt er in Amsterdam meer afval op straat.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 感觉。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 platen ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. thoughts I've changed Cause girl if you could see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 to the top, to the limit, to the top, to the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 rain I'll stick by you forever, you didn't do it in vain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 ZFM. had a phone line. Would I be the first one you would die?